1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In een huis in Charloes in Rotterdam is onder verdachte omstandigheden... een dode vrouw aangetroffen. In het huis was ook een peuter aanwezig. Familieleden hebben zich over het kind ontfermd. Lichamelijk maakt het kind het goed. De politie onderzoekt de zaak met 20 rechercheurs. Nasser Oric is in een nieuw proces vrijgesproken van de moord in 1992... op drie Servische krijgsgevangenen. Oric was destijds bij het begin van de oorlog in Bosnië... commandant van Srebrenica. De rechters vinden dat er onvoldoende bewijs is aangedragen... voor de schuld van Oric. De Servische regering spreekt schande van de vrijspraak. Volgens Servië is Oric verantwoordelijk voor de moord op duizenden Serviërs. Voor Bosnische moslims is Oric een held... wegens zijn rol bij de verdediging van Srebrenica. De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is in beide richtingen weer open... Door twee grote ongelukken met vrachtwagens bij Moergestel en Oorschot... was de snelweg in beide richtingen urenlang dicht. Volgens regionale media raakten drie vrachtwagenchauffeurs zwaar gewond. De ongelukken veroorzaakten een ravage op de weg. Het opruimen en wegtakelen van de trucks duurde uren. Meerdere automobilisten hebben een boete gekregen... omdat ze het ongeluk filmden met hun telefoon. Johan Derksen heeft geen spijt van zijn omstreden uitspraken over homo's... en benadrukt dat hij niets tegen homo's heeft. Ik begrijp werkelijk niet waar de goede gemeente zich druk om maakt... zei hij in het tv-programma Veronica Inside. Wel heeft hij zijn uitspraken genuanceerd. Eerder zei Derksen dat homo's met een beetje karakter uit de kast komen. Nu erkende hij dat je als hetero makkelijk praten hebt... en dat het een worsteling moet zijn om uit de kast te komen. Onder de hashtag Sorry Johan werd Derksen de afgelopen dagen op sociale media van alle kanten onder vuur genomen. Het weer vannacht is het droog, de temperatuur ligt rond de 6 graden. Overdag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen.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 Open Gangnam Style. I'm the symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you. with a and a hole in one shoe, sat playing a song that nobody knew. down piano, out I Then from the crowd a man shouted a bid.